Eerder werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Adi B. en Marco Borsato, een regisseur en de bandleider van het programma Jeroen Rietbergen. De zaak kwam aan het rollen na een uitzending van Boos over The Voice. Er wordt nog steeds gevochten in Oekraïne, ook in het midden en westen van het land. Daar leek het de afgelopen dagen rustig, maar nu zijn vijf treinstations aangevallen. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen, hoeveel is niet duidelijk. Meer middelbare schoolleraren voelen zich onveilig. Een op de drie docenten zegt dat ze de laatste jaren meer last hebben van ongewenst gedrag. Vooral leerlingen misdragen zich, zegt deze onderzoeker. Dan gaat het om verbaal geweld eh, van leerlingen. Schelden, beledigen, kleineren, dat soort zaken. Maar bij leerlingen gaat het toch ook om eh, fysiek geweld. 6% van de docenten geeft aan dat ze het afgelopen jaar last hebben gehad van fysiek geweld van, van hun leerlingen. Met de meeste leraren gaat het trouwens gewoon goed. Een meerderheid zegt zich veilig te voelen op hun werk. Johan Cruijff zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Reden voor Madame Tussaud om een nieuw beeld van de legendarische voetballer met rug nummer 14 te maken. Aan Cruijffs dochter Susila de eer om het beeld van haar vader te onthullen. Mai, heel mooi. Het is ontzettend echt. Ik dacht dat hij echt kon zien dat het eh, net was, maar het is ongelooflijk. De huid, alles, het, voelt gewoon echt, eh, echt aan. En het, het rare is een beetje dit, dat ik nu ouder ben dan hij. <laughs> Het is trouwens niet voor het eerst dat de voetballer in het museum staat. Dit keer toont het beeld Kruif in zijn primetime in het shirt van de WK-finale van 1974. Johan Cruijff overleed zes jaar geleden aan de gevolgen van longkanker. Het weer, woon je in het noorden, dan blijf je droog. Woon je in het zuiden, dan word je nat. En woon je ertussenin, dan moet je net mazzel hebben.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. go ahead, baby. soul. Yeah. ZFM. be your lover, lover. Wanna mm, be your lover, lover, lover boy.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 Er zijn vijf aangiften gedaan tegen Ali B., Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en een regisseur. Advocaat Youssef T. ontkent dat hij werkte aan een ontsnappingsplan voor zijn neef en cliënt Ridouan Taghi. Hij zei vandaag in de rechtbank dat hij zo'n plan juist had geprobeerd te voorkomen. En de oudste persoon op aarde is overleden. De Japanse Kane was 119 jaar en 107 dagen oud. Volgens deskundigen worden we steeds ouder... en is gematigd en gezond eten een belangrijk recept voor zo'n lang leven. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui.